3 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een marineschip stilgelegd... vanwege een corona-uitbraak aan boord. Op de USS Kidd zijn 64 van de ruim 300 opvarenden besmet. Alle opvarenden moeten van boord in de haven van San Diego... waar het hele schip wordt gedesinfecteerd. Eerder werd het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt... met bijna 5000 manschappen aan boord ontruimd vanwege het virus... Ruim 900 bemanningsleden bleken besmet. De kapitein van dat schip werd ontslagen omdat hij melding maakte van de besmettingen, maar de marine wil hem nu terug. 76% van de Nederlanders hebben vertrouwen in de coronamaatregelen van het kabinet, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur. Vijf weken geleden was dat nog 81%. De steun voor het verbod op contactberoepen als kapper is veel minder. Bijna de helft van de ondervraagden is het daarmee nadrukkelijk niet eens. De meeste mensen hebben zich afgelopen weekend en op Koningsdag voorbeeldig gedragen, zei minister Grapperhaus na zijn wekelijkse vergadering met burgemeesters. Er gaan weliswaar steeds meer mensen naar buiten, maar die houden zich volgens de minister goed aan de afstands- en hygiëneregels. Het lijkt erop dat de nieuwe luchthaven Berlijn-Brandenburg na negen jaar vertraging eind oktober open kan. Volgens Duitse media hebben de autoriteiten de benodigde vergunningen afgegeven om de opening op 31 oktober door te laten gaan. Door mismanagement en technische problemen is de opening meerdere keren uitgesteld. Er waren vooral zorgen over de brandveiligheid. Het uitstel heeft miljarden euro's gekost. Door de coronacrisis zijn er waarschijnlijk nog wel extra overheidssubsidies nodig... als de nieuwe Berlijnse luchthaven eenmaal open is. Het weer vannacht is het bewolkt. Vooral in het westen en noorden kan wat regen vallen.